Downtown. Heel gezellig dat je erbij bent en dat je mijn gezelschap houdt. Ook het tweede uur. Want eh, speciaal voor jou heb ik van alles bij elkaar gezocht om het uur lekker te vullen met prachtige muziek. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Maar we hebben ook een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Dus, stay tuned. Komt het helemaal goed. Ik heb muziek in de aanbieding van Van Morrison. The Bright Side of the Road. Goedemorgen. and races. My um, baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care. The high tone places. Liz Taylor is not the style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby is chaos for. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo herkenbaar deze prachtige van Nina Simon, Natuurlijk hier bij ZVL. My baby just cares for me. Nou, als dat geen mooie boodschap is, als dat tegen je gezongen wordt, nou dan wordt je dag natuurlijk heel zonnig. Hey, straks een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Ik begon er net al over. Eh, zijn vraag op straat was, welke spullen raakt u vaak kwijt? Ik altijd mijn sleutels. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben ze altijd kwijt. En jij? Nou ja, de antwoorden van het winkelende publiek, dat hoor je straks hier bij ZVL. Met stevige stenen van onder naar boven een muurtje gebouwd. En binnengebleven door schade en schande in iemand veranderd die niemand vertrouwt. Zich niet durft te geven wat ik niet durf te zoeken, komt uit onverwachte een prachtige tekst. Eerlijk is eerlijk, toch? Nick en Simon. Gek van geluk. En natuurlijk The Influence met Rock With You. Een cover van eh, een mooi nummer van Michael Jackson. En je hoort het allemaal hier bij ZVL. Eh, trouwens, de lijnen staan alvast open voor ons verzoeknummerprogramma. Eh, dat gebeurt straks na 12 uur. Dan kun je luisteren naar jouw keuze. hoe jij jouw keuze kunt inbrengen in onze show straks. Dat hoor je straks hier bij ZWL. Maar eerst hebben we nog iets moois van Hozer. chance to change your mind about me, Mrs. Applebee. Mrs. be. but that was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby, Mrs. Appleby. David Garrick, <laughs> dear Mrs. Appleby werd gezien als een van de tuttigste liedjes ever. Maar goed, je hoort hem toch maar mooi hier in de show bij ZVL. Hozier Hardy voor met Too Sweet. Eh, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. En ik zei het al, eh, we zijn regelmatig wel spullen kwijt. Je bril, die zit dan op je voorhoofd. Of eh, je horloge, of een boek, of zoals ik een sleutel. Maar wat ben jij meestal kwijt? Jeroen van Gent ging de straat op, vroegen de mensen en dit zijn de antwoorden. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Eh, geen ellende, geen politiek en zo, maar een man bij het Moet je er zo lichtvoetig uitzien? Nee, nee, daar gaat het niet om. Nee, maar ik, ik, ik, ben, ik ben het zat om allemaal van die serieuze vragen te stellen. Er is al genoeg ellende in de Ik denk dat je met heel veel mensen dat deelt, ja. Nou, mag ik, u dat mag ik het proberen bij u? Zo'n man bij het hond vraag, zeg maar, voor oh, de grap. Nou, Welke spullen raakt u vaak kwijt? Sleutels. <laughs> Dat zeggen toch wel veel mensen hoor. Oh. Bril. Bril ook? Ja. De leesbril neem ik aan. En de kluts. De kluts? Nee hoor, nee. Nee, gelukkig niet. <laughs> Die niet hè? Lichtvoetig hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, oké. Oei. <laughs> Nou, ik ben eigenlijk heel weinig iets kwijt. Ja? Ja. Ja. dan heeft u misschien tips voor mensen die aan de andere kant zitten die vaak dingen kwijt zijn. Nou, ik kom net bij de Vibra vandaan. En kleine opbergdoosjes en dingetjes. Eh, ik maak eh, sieraden. Oh. Dus eh, ja, dan heb je met hele kleine steentjes en andere spulletjes te maken. En dan kan ik ze mooi organiseren. Ja, maar dan moet je goed opletten dat je niet iets kwijtraakt. Dat is zo, zeker. Ja, dat is zonde. Ja, maar het is ook vaak waardevol. Ja, dus dan eh, let je wel extra op, hè? Ja. ja. Oh, oh Kom er, kom er gewoon even... Zet ze even neer, kom je op de radio. Ja, kom je op de radio. Ik kom op de radio. Ja, maar ik kom zo... <laughs> Nou, oh, nou, u staat bij spullen in uw hand, maar de vraag is bijvoorbeeld... Ik heb twee van die vragen, maar welke spullen raakt u vaak kwijt? Eh, niets. Niets? Nee, ik raak niet zo vaak iets kwijt. <laughs> Heeft u tips voor de luisteraars? Hoe doet u dat? Eh, ja, goed opletten waar je het neerlegt. Dat heb ik van mijn man geleerd. Oh goed opletten waar je het neerlegt waar je iets laat. Zodat je weer weet waar je, waar je dan weer moet zoeken naar natuurlijk. Dus uw man is ook nooit iets kwijt? Eh, nee, bijna nooit. Het is door schade en schande wijzer geworden? dat de laatste denk ik inderdaad. <laughs> Maar u bent nooit iets kwijt, echt? Nou, af en toe, maar niet veel. Niet veel. Noemt u nog eens een voorbeeld van stiekem? Poeh, maar dat is al een tijdje geleden hoor. Toen was ik mijn sleutels kwijt. Toen had ik de Jumbo gebeld van, eh, nou liggen mijn sleutels daar? Nee, nee, ik zoeken, zoeken. Nou, waar waren ze? Aan het sleutelrekje. Oh, gewoon thuis. <laughs> ja, had ik niet gezien. <laughs> nou, dat komt goed uit. Ja. Ik was vanmorgen ergens in een eh, restaurant met mijn kinderen. En plotseling kwam de ober aan met mijn eh, OV-kaart. Nee. dat is de eerste keer niet. Dat is de tweede of derde keer of zo. Maar u was er nog? Ik was er nog. Maar lag hij dan? Op de grond. Hij was uit mijn trok gevallen, die zat er los in. Dat is een goed voorbeeld. Want anders dan, dan kan je niet, dan sta je voor joker in de, in de bus of metro of wat? Eh, ja, ik denk dat ik niet binnenkom dan. Niet binnen zelfs, ja? Nee, dan kom je niet binnen. Oh, en dat was al vaker gebeurd? Ja, de eerste keer wist ik het niet meer, de tweede keer ook niet. En nu heb ik dus een... Eh, kwam de, ja, de ober die kwam en die zei, hier kijk eens, die van u. Nou. Dat is mijn mazzel. Maar het is niet zo dat u, dat u vaak eh, allemaal spullen kwijtraakt. Nee, dan ga ik wel naar de dokter. Naar de dokter toe, ja. is het te vaak gebeurd. Ja, Dan, ga ik, wel nakijken. <laughs> Ja. Ja, Nee, maar de kluts, eh, wel eens kwijt, ja? Nou ja bij wijze van spreken dan maar, om er een leuke toon aan te geven. Ja, echte klus kwijtraken eh, is, gewoon, een beetje abstract gesproken, maar echt fysiek dat je dingen kwijtraakt. Ja, dat zijn meestal bril of, of sleutels, dat zijn simpele dingen. Vergetenachtigheid. Nou ja, gewoon onachtzaam. Ik er hier geen erg in heb. En automatisme, hè? Eh, ook vaak. Staat hij niet vaak op het voorhoofd, bijvoorbeeld zo'n leesbril dan? Dat heb, ik heb het wel. Ja, ik, ja, ja, hoor, ja gebeurt <laughs> regelmatig. Of ik heb er twee om, één om mijn nek, één om mijn hoofd. Ook nog, er zijn zelfs twee. <laughs> Ja, dan, er zijn diverse brillen in huis, omdat ik dat overal ken. Dus dan leg ik ze maar overal neer, van die, van die, ja, van die eigenlijk. Ja. Het is geen sterkte, maar ik heb hem wel een klein beetje nodig. Nou, ik ben niet zo vaak, maar kwijt sleutels. Sleutels? Oh, toch wel. Ja, wel de sleutels. Ja? Zijn ze dan echt kwijt of is zijn, liggen ze gewoon op de verkeerde plek? Op de verkeerde plek. <laughs> Oh, ah, gelukkig, niet echt kwijt. Nee, niet echt kwijt. Nee. Mijn vriendin had de laatste keer de sleutel in de put laten vallen, maar, die, maar ze hadden nog een extra mee. Kijk, zie je nou wel, dat is goed. Ja, gelukkig. Zie je nou dat, hoe, hoe belangrijk het is? Anders, anders kan je niet weg met de fiets. Nee, hè? Met de auto niet. <laughs> Wat was met de auto sleutel? toch? ja. Nou, is het niet zo dat u, eh, ja, wat mensen dan hebben in het huishouden, dingen kwijt bent? Waar, waar ligt dat nou? Over het algemeen weet ik het wel. Ja? Jawel. Het is nooit dat u in verwondering rondloopt. oh, ver... tuurlijk, tuurlijk, oh, tuurlijk. <laughs> Toch wel. En ik weet van mijn moeder eh, te herinneren, die had dan eh, zo'n spreuk. Heilig Antonius beste vriend, eh, ik hoop dat ik dat en dat vind. Ja, weet je wel? ja, <laughs> ja. Helpt dat? <laughs> Helpt dat? ik heb het ooit wel eens gedaan, maar of het, ik weet niet of het geholpen heeft. Dat kan ik me niet meer herinneren. Mijn sleutel. Sleutels? Ja? toch wel, hè? Ja. Wanneer nou gebeurt dat? weet ik niet waar ik hem weer gestopt heb. maar dan vind ik hem wel weer. Maar u raakt ze wel echt wel kwijt? Nee, dan zitten ze toch in mijn nee, op een andere plek. Ergens een andere plek. Maar spullen echt kwijt, gebeurt het wel eens? Nee, nee. U schudt van nee. Nee, nee, eerlijk. Gelukkig. Maar ja. past in is bij elkaar, voor dat wel. Wat? Wat is kapot? En past in jouw raam. Hij krijgt alles kwijt. Alles? Ja. De, mijn sleutels, mijn portemonnee. Echt? Ik ben heel, wat heel mijn boekje. Ja. ja ik, heb mijn boekje ben ik pas voor, oh, voor mijn werk ben ik pas geleden kwijtgeraakt. En dat is e- echt verdwenen dus? Ik heb wel teruggevonden, maar ik had bij de tandarts achtergelaten. Ah. Maar er stond wel allemaal eh, belangrijke informatie in. Gevoelige dingen? Gevoelige dingen. Dus dat had wel een, eh, soort van eh, datalek kunnen zijn. Maar het is gelukkig niet geworden. Oké. Dus... <laughs> Het, het is niet in de kranten ook nee, nee, nee, nee, Niet op straat. Nee, nee, precies. Gelukkig. Ja. Maar ja, dat kan maar zo. Oh, ja. En je had ook echt stress. Ik had er stress van, ja. Ja, ja. maar het is goed gekomen. Eh, eh, het gebeurt vaker. Hoe komt dat? Weet u dat? Dat ik dingen kwijtraak of in het, in, het algemeen? Nou ja, nee, bij u natuurlijk dan Ja, niet de privé, maar gewoon. Eh, ja, ik denk dat gewoon mijn hoofd daar een beetje chaotisch is. Verstrooid. Verstrooid ben ik, <laughs> ja. ja, dat kan. Dat kan toch. Nee, maar goed. heeft u er iets aan gedaan om, om het te voorkomen? Nou, ik heb wel. ik heb overal om, om, heb ik van die trekkers. Heb ik om, mijn, om mijn telefoon heb ik, eh, heb ik ze zitten. Ik heb ze in mijn. Eh, eh, kijk maar hier, in mijn portemonnee heb ik er ook eentje zitten. Ja. dat is allemaal van die trekkers. Dus ik kan het allemaal weer dan via, mijn telefoon kan ik terugvinden waar het is. En ik kan het ook af laten gaan. En andersom ook. Dus ik kan ook mijn telefoon weer oppiepen. Heeft het zijn nut al bewezen, zo'n trekker? Ja, nou, net, net nog. Net nog? <laughs> Nee, toch? Echt waar. Ja, het is zo... Nou, moe. Ja, verder. Eh, is, mijn geheugen eigenlijk gewoon prima. Onthoud ik eigenlijk heel veel. Hoor. Dus, dus geen, geen dementie of zo. Nee. Eh. nee, nee. <laughs> ik geef een briefje mij van het programma. Dit is het. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Dank u wel. Niet vergeten, hè? Nee. <laughs> ja, grapje. Sorry hoor. Omroep ZVL. stap ik rustig in mijn auto. Ik, ik, ik, zet hem voor voorzichtig in, in, in zijn een. Ik, ik geef gas en me, me met een rotgang. Ga, ga, ga ik achteruit de deur door heen. ga garagedeuren heen. Daar komt, ik ben zo, zo, zo'n nee, nee nu wachter. Mijn man, mijn man, mijn man, mijn man, mijn man, wat ben ik ze, serveus, serveus. Ik, ik, maak ze zelf een schemerlampje ik de, de, denk dan, dan heb je een, een, beter zicht. Afijn niks dus, steek de stekker in het uh, stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt ik best zo... Nee, nee, wacht maar, mijn mam, man, man. Wat, wat ben ik zo suffuis. Zo, zo, zo, zo. Zo, zo, zo, zo, zo, zo. zijn Solo. Laatst plaats ik ze zelf eh, een antenne. We, we, we, want dat kan, kan toch de, de grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glij. Toen, toen, toen zit er eh, gelijk geen, geen, geen ene pan meer op het dak. De, de koning ben zo'n nee, wacht, wacht. Wat, wat, wat ben ik? Wat ben ik? Zes, zus, zus, Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. the train back to Boston and we're jumping the gun. And I'm telling you, baby, this the part I'd run. But I like it when you're nice, like it when you're nice to me. Well, there I was, swearing I would never fall in love. All my inhibitions walked out the second you said what's up. So here we go. I'm throwing up the things I used to know. I hate to admit it, but I guess I'm not better alone. On a train back to Boston, and we're jumping the Jawel, de nieuwe single van niemand minder dan Stella Lefty Boston hier in de show. En André van Duin, nou, die was zenuwachtig zeg, mijn hemel. Heel erg. En dat op speciaal verzoek van natuurlijk onze eigen interviewer eh, Jeroen van Gent. Even kijken, ik heb je verteld dat we eh, gaan vertellen over ons verzoeknummerprogramma. Dat gaat zo meteen beginnen over een kwartier, dik kwartier, 20 minuten. En dan ja, gaan we met alle plezier jouw verzoeknummers draaien. Dus mocht je bij jezelf denken van, eh, nou die muziekkeuze van mij, die deugt voor geen meter. Ik heb een beter idee. Laat het weten via onze website omroepzvl.nl. Omroepzvl.nl. En dan gaan we aan de slag met jouw muzikale wens. Leuk hè? Dus ga naar onze website omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje. Vul daarin wat jij graag zou willen horen. En dan komt het straks helemaal goed hier bij ZVL. Why do we never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war? Cause when we stop and look around us, there is nothing that we need in a world of persecution that is burning in say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant. I'm looking for someone to change my life. I'm looking sinking of the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking someone to change my life. I'm looking that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell zaten hier te kletsen in de studio. Toen dachten we bij onszelf van eh, hoe lang is het geleden dat we dit nummer gehoord hebben van de Moody Blues. Question. Nou, niemand kon het zich herinneren wanneer we het voor het laatst hebben gedraaid hier bij ZVL. Nou ja, en daarom zitten we vandaag zo in de show. Dat begrijp je natuurlijk ook wel, want wij vissen wat mooie oude nummers uit de discotheek om eh, ze op deze zondagmorgen te laten horen. En ook volgende week zondag, hè, want eh, de show zit er alweer bijna op. Dus eh, vandaar. even kijken, oh ja, Moody Blues dus en Question en Ryan Paris. Ook zo eentje waarvan je denkt, huh, dat is lang geleden, je hoorde Dolce Vita. Het schiet lekker op. Nog een paar minuten en dan mag ik weer op huis aan. Ga ik doen. Maar eerst nog iets moois van Damage. Love, guaranteed. Dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Volgend weekend ben ik er weer. Weer een mooi lang weekend. Pinksterweekend. Niet naar de Meubel Boulevard, maar dan gewoon luisteren naar ZVL. Lekker gezellig thuis. Dus. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Um, zometeen verzoeknummers, dus blijf lekker hangen. Want er is veel te beleven vandaag op ZVL. En we houden je op de hoogte van wat er allemaal in de regio gebeurt. Natuurlijk, dat begrijp je ook wel hè. Tot besluit van de show. Anna Kendrick en Caps. Mooi, uit 2013. Ik wens je nog een ongelooflijk mooie dag hier bij ZVL. bye